Hij werd aangehouden in het kantoor van een woningbouwvereniging waar hij zich agressief gedroeg. Toen agenten agent hem wilde overmeesteren ging het pistool van de bejaarde af. De kogel trof de directeur van de woningbouwvereniging. Die raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. De woningbouwvereniging wilde vandaag overgaan tot ontruiming van het appartement van de man... na een jarenlange juridische strijd. Vandaag brak brand uit in de flat, waardoor ook schade ontstond in twee andere woningen in Zandam. De Telegraaf Mediagroep stapt naar de rechter om acties van het personeel te voorkomen. De bonden gaven de directie tot vanmiddag de tijd om een akkoord met de ondernemingsraad over overmatige beloning te herzien. Daar voelt de krantuitgever niets voor. Vorig jaar bereikte TMG, die onder meer de Telegraaf en Spits uitgeeft, met de OR een akkoord over de aanpak van buitensporige salarissen. De vakbondsleden vinden nu dat de afspraken niet ver genoeg gaan en eisen nieuw overleg. De bonden willen met hun actie woensdag beginnen met het uitdelen van pamfletten aan het personeel. VVD, PVV en CDA zijn weer aan het onderhandelen over een rechtskabinet. De fractievoorzitters Rutte, Verhagen en Wilders zijn aangeschoven bij informateur Opstelten. Die is opnieuw door de koningin benoemd om onderzoek te doen naar een stabiel kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Vanmorgen bood de vorige informateur, Cenk Willing zijn eindverslag aan. Volgens hem zeggen de partijen een redelijke mate van zekerheid te hebben dat ze zullen slagen in hun onderhandelingen. In een vuilcontainer in Den Haag is een foetus gevonden. De moeder van 23 is aangehouden voor verhoor nadat ze zich gisteren op het politiebureau had gemeld.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 You see, cause ever is ever, and never ever would nobody do it better than the S. Oh, yes, I guess you're blessed. I put the rocks on your fingers, earrings jingle, no more single. You got a man in your life, and I understand what you like.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 You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them? You meet, and neither one of you even know it hit them. Got that warm, fuzzy feeling, get them chills, used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them.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 chances